Akerboom zei dat er een fout is gemaakt en dat de agent dat meteen inzag. Sylvana Simons gaat aangifte doen van racisme en discriminatie. Toen ze aankondigde dat ze zich aansluit bij de politieke beweging DENK van Kamerleden Kuzu en Usturk, kreeg ze veel haatberichten. Vorige week zei het Openbaar Ministerie daar niets tegen te kunnen doen, zolang Simons geen aangifte deed. In een verklaring zegt Simons nu dat daders van discriminatie, seksisme en racisme moeten worden aangegeven, opgespoord en bestraft. Volgens haar begint het bestrijden van onrecht altijd bij het melden ervan. Een Nederlander die wekenlang vermist werd in Spanje en toen werd gearresteerd, is weer vrij. De man uit Helden werd samen met zijn vrouw begin april als vermist opgegeven. Afgelopen weekende meldde de vrouw zich bij de politie. Ze zou haar man hebben beschuldigd van aanranding. De man werd toen vervolgens gearresteerd, maar nu is hij weer vrij. Een man uit Roosendaal die vorig jaar zijn achterbuurman doodschoot... moet 13 jaar de gevangenis in, meldt Omroep Brabant. De dader had al jaren ruzie met zijn buren. Vorig jaar september liep de ruzie uit op een schietpartij. Een achterbuurman probeerde te bemiddelen... maar werd dodelijk geraakt door een kogel. De zware regen- en onweersbuien van gisteren hebben volgens een ruwe schatting bij particulieren zo'n 10 miljoen euro aan schade veroorzaakt. De verzekeraars baseren dat op eerdere wolkbreuken van dezelfde omvang. Het precieze bedrag wordt pas over een paar weken bekend. Vooral in het oosten van het land viel gisteren veel regen. Op verschillende plekken stonden straten blank, liepen kelders onder en gingen daken kapot. Dan het weer nog vrij zonnig, vooral in het noorden kans op een bui, mogelijk met onweer. En het wordt 20 tot 24 graden. Morgen 22 tot 25 graden, dan is er meer bewolking en zijn er buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Volendam de Nieuwe Meer staat tussen Kadoelen en de Koentunnel 3 kilometer file door een ongeluk. A15 Gorkum richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Gorkum en Papendrecht.